Veel mensen zijn geïsoleerd geraakt, vooral in de kleine dorpen. Uh, ze zijn ook bang dus dat eh, niet iedereen hulp krijgt die dat op dit moment nodig heeft. Eh, en dat heeft er ook mee te maken dat eigenlijk alle hoofdwegen tussen Oslo en Trondheim... en eigenlijk een hele grote gedeeltes van Noorwegen op dit moment onbegaanbaar zijn. Over slachtoffers is nog niks duidelijk. Honderden mensen in de buurt van de dam moesten al voor de zekerheid hun huis uit. ProRail heeft stenen met kankerverwekkende stof weggehaald uit een woonwijk in Apeldoorn. Die lagen daar vanwege werkzaamheden, maar daar waren bewoners totaal niet blij mee. Eerlijk gezegd eh, konden we onze ramen niet open houden. Als we buiten zaten te eten eh, was het één grote stofwolk. Wij dachten zand. Achteraf zijn we heel erg geschrokken natuurlijk. Huizen in de buurt van waar de stenen lagen worden schoongemaakt. Een man van 24 die vorige maand in Eindhoven een agent probeerde te wurgen... krijgt 120 uur taakstraf. Een andere man krijgt 40 uur taakstraf. De twee werden agressief toen ze werden opgepakt... omdat ze door een wegafzetting waren gereden. Het cliché is dat een natte en koude zomer goed is voor de plantjes. Maar deze boer in Limburg is er juist niet zo blij mee. Nou, de aardappelen en eh, aardappelen. Uh, tweeledig. Eh, enerzijds hebben ze natuurlijk vocht nodig. Anderzijds eh, ja, is het wel oppassen, want nu ja, sluipen de, de ziektes heel langzaam erin. Graan heeft droogte nodig, want door het natte weer begint de plant te beschimmelen. En dus valt zijn oogst dit jaar tegen. Het weer nog, een heldere avond en nacht. En daardoor koelt het flink af, tot de graad of 9. Morgen langzaam weer zomerweer, wolken en zon en 22 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de nasleep van een ongeluk op de A2 staat er nog file op de N201 door omrijders van Hoofddorp naar Hilversum... Tussen Uithoren en Meidrecht heb je 10 minuten oponthoud. En er staat nog een lange file op de N196 van Hoofddorp naar Uithoren...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 Wat heb je in dit kleine uur nog te goed? We hebben nog twee nummers van het Spotlight album. Natuurlijk komt de National Spiegelplaat nog voorbij. Andere hele lekkere muziek. En wat dacht je van de digitale briefbus? Daar gaan we nu naartoe. Zijn nieuwste album heet Texas Side. En op dat album staat zijn nieuwste single. Deze Texaanse countryzanger zingt al een tijdje. En nu is zijn nieuwste single single dus bij ons aanbeland. Zijn naam is Josiah Willits. Dit is The Traveling Kind. You know I'm the traveling kind. Always thinking about what I left behind. You're in my heart. You're on my mind. I'm a traveling stay Oh yeah, I didn't used to be this way Now I tend to stay van Josiah Willits en die heet A Traveling Kind. En vernieuwende oud naar 1979. Emmalou Harris en Save the Last Dance for Me. En daarna gaan we naar de Nashville Spiegelplaat. Harris en Save the Last Dance for Me. We gaan naar de Nashville Spiegelplaat en daarvan komt het origineel uit 1980. En er zijn versies van bekend van onder andere een Daryl Singletary en een Jake Owen. En in dit jaar kwam er het album Living in the South uit van het bluegrass duo Starlet en Big John. En later zijn nu ook een versie van dit nummer hebben gemaakt. Je hoort eerst Mulhackert en daarna Starlet, dus samen met Big John twee keer make-up en faded blue jeans. Dit is de Nashville Spiegelplaat. In downtown Modesto, I was working the holiday in. age. Yeah, she got to looking better as she got down closer to the stage. And as she sipped on her wine, I knew just the kind she would be. Somehow I knew she was here to do bad things to me. And the last thing I needed was somebody messing up my mind. So I found a hundred reasons for looking away one more time. She could call me to sing bad and fall out of love with guitar. And blow all the chances at, at being a big singing star. So let's play it. Think about it. Nashville Spiegelplaat. In Fruitautomaat. En daarvoor gingen we naar 1953. Hank Williams en Your Cheating Heart. En van Hank Williams naar Lieselotte van Doren. Want die heeft een gloednieuwe single uit. In onze digitale brievenbus Hoe je nu Looking for Love. She's sitting at the bar, with 3 a.m. Seeking solace in a bottle. Or any man who can make her forget what it's like to be here alone She always remembers, so she drinks to forget All the time she'd be waiting with fear in her heart This would be the last time he swore he'd never do it again and again and Some single van Lieselotte van Doren en die heet Looking for Love. En we blijven nog even bij de gouden oude country muziek. Want voor Lieselotte hoorde je Hank Williams. En nu gaan we naar Don Williams. Dit is Listen to the Radio. I guess as a lover I have a ways to go When someone wants you They should just say understand If you'll take my hand Then we can dance real slow To something on the radio Listen to the radio Listen to the radio Let's spend the night together Baby, don't go They sing it on the radio try to find a way to explain to you What's on my mind and not sound so plain to you But you'll realize if you close your eyes The feelings my words can't show They're playing on the radio they play That's how I really feel So listen to the radio Oh, listen to the radio Let's spend the night together Baby, don't go They sing it on the radio Listen to the radio oh, listen to the radio Let's spend the night together Baby, don't go They sing it on the radio Nashville Radio Show. Bluegrass Time. ignition, pop the clutch, left me standing in the dust. And now I think I know what's going on. That girl ain't never coming home. coming home coming home Van zijn nieuwe album God Fearing Heathen hoor je Dan Tyminski en Never Coming Home. Even Bluegrass naar Americana uit Nederland, Lake Michigan en The Fearless Traveler. En daarna nog een keertje de digitale brievenbus. like a child in the playground that catches me down the slide Ik heb nog één digitale brievenbus voor je klaarstaan. Digitale brievenbus inzending moet ik zeggen. En daarvoor gaan we naar Australië. Een duet tussen Luc O'Shea en Ashley Dallas. Dit is Next Best Thing. Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request, and comment. When I was young, it was lava and piranhas, playing with my brother and the backyard swing. We built a tree house, called it a castle, the greatest place for imagining but you. You're my next best thing couldn't care less other one nieuwste single van Luke O'Shea en Ashley Dallas en The Next Best Thing. Onze laatste digitale brievenbus-inzending voor deze week. Maar uiteraard volgende week weer veel meer van dit soort lekkere nieuwe platen. Nu gaan we naar folkmuziek. Deze jongen heet Gabe Lee en hij groeide op in Nashville, waar hij ook geboren is. Maar zijn ouders komen uit Taiwan. Het is wel heel bijzonder natuurlijk dat je dan gewoon in Nashville opgroeit en dan ook nog eens folkmuziek gaat maken ook. Ik zei het net al, zijn naam is Gabe Lee. Sorry, it is long gone. certified license plate. Tell me what has got you so low weatherman on the TV says there's a drought coming in. Why don't you loosen up before you go? Gone hier bij de Nashville Radio Show. Wij zijn nog een aantal platen bij Zoals de volgende twee. Die zijn van dat Spotlight album Kentucky For Me is het album van Dale en Bradley. Een album vol met duetten. Eerst hoor je een nummer samen met Sam Bush. Dat heet Kentucky Gold. En daarna een nummer samen met J.P. Pennington. En dat is The Sun Is Going To Shine. Dit is het Nashville Spotlight album. like thunder down in my chest But I believe I see a light Somewhere around the bend The sun's gonna shine Shine on want to say hi, go to West Virginia Railroad en Dance the Last Dance. En over Last gesproken, een van de laatste platen was dat, want de show is alweer klaar voor deze week, maar niet getreurd. Volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik heb er nog twee voor je klaar staan. Eerst Willie Nelson samen met Lee Ann Womack en Mendocino Country Line. En daarna Americana van de Boys Club for Girls en Tell Me I'm the Only One. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Bye bye.